dat de selectie gisteravond van Madrid terug naar Barcelona bracht. En toen het om kwart voor twaalf in Barcelona landde... wist Koeman dat hij ontslagen was. Niet eens zo verrassend, want al in mei had de voorzitter zijn twijfels over Koeman als de trainer van Barcelona. Hij mocht doorgaan, maar na elke wedstrijd was er weer onrust. En de laatste twee wedstrijden zijn de druppel geweest. Afgelopen weekend verloor Barcelona van de grote rivaal Real Madrid. En gisteravond werden ze uitgeschakeld in de beker. Koeman begon vorig jaar zomer met zijn klus in Barcelona. Wie hem daar opvolgt is nog niet bekend. In een woonwijk in Apeldoorn is afgelopen nacht iemand doodgeschoten. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat er vijf keer werd geschoten. Ze denken dat het gaat om een afrekening. Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. Supporters van Feyenoord willen in gesprek met hun club. Gisteren stapte directeur Koevermans op omdat hij zich niet meer veilig voelt na een hele reeks bedreigingen. Ik denk dat we met, eh, met de overheid, eh, met, de, eh, met de gemeente, met de KVB en met de politie wel tot een oplossing moeten komen. Want dit kan niet zo doorgaan. De supporters schrijven dat ze niet blij zijn met hoe het met Koevermans is gegaan. Maar ook dat ze zich al jaren gepasseerd voelen. Dat ze af willen van achterkamertjespolitiek. En dat ze hopen dat er nu een frisse wind gaat waaien bij de club. En op Instagram zie je binnenkort waarschijnlijk minder vaak de tekst link in bio voorbij komen. Insta rolt een nieuwe functie uit waardoor iedereen in zijn stories kan linken naar een website. Dat gaat dan via een sticker. Nu kunnen alleen accounts met meer dan 10.000 volgers ergens naar linken. Het weer, we krijgen een zonnig en droge dag. 15 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen begint ook zo, maar in de loop van de dag komen de wolken bij. En s'avonds kan dan een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Het is iets drukker geworden onderweg, maar echt spannend is het nog niet. Er zijn twee bijzonderheden in de regio. Ik begin op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Apkoude een half uur vertraging.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 Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Het kan mij niet schelen als je bent. voor jou voelen om, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.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 Zet me aan de grond. Ik doe alles tegelijk. Bijna bezeten. Zo gaan we niet leven. Het is zonde van de tijd. Dus kom nou eens even. Het leven is te kort om niet bij zijn. Waarom gaan we altijd maar naar meer op zoek?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 Tussen de Fransen en de Britten loopt de spanning over visserij verder op. Frankrijk waarschuwde vannacht twee Britse vissersboten... die te dicht bij de Franse kust kwamen. Een van de boten is naar La Havre gestuurd. Ronald Koeman neemt vanochtend afscheid van de spelers van Barcelona. Gisteravond werd hij ontslagen na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano. Bij een schietincident in Apeldoorn is er nog onbekend iemand om het leven gekomen. Buurtbewoners zeggen dat er vannacht verschillende keren werd geschoten. Het slachtoffer werd zwaar gewond thuis aangetroffen.